7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In de zaak van de decembermoorden acht de rechter in Suriname... een aantal feiten tegen president Bouterse bewezen. Onder meer de verklaring van de enige overlevende... wordt als erg belastend gezien, maar er is nog geen volledige uitspraak. De rechter begon vanmiddag onverwacht met het voorlezen van het vonnis... dat 100 pagina's telt. Bouterse staat met 24 anderen terecht voor 15 moorden op politieke tegenstanders in december 1982. Bouterse heeft betrokkenheid altijd ontkend. Minister Knops vindt de wachtgeldregeling zoals die nu is acceptabel... maar staat wel open voor veranderingen. Deze week ontstond er ophef over het wachtgeld... dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en GroenLinks-Kamerlid Dix... krijgen vanwege een eerdere functie. Dix besloot het wachtgeld terug te betalen... maar Dijkhoff is dat niet van plan. Volgens Knops overtreedt niemand de regels... maar hij zei ook dat hij zich de commotie wel kan voorstellen. Bij een aanslag in Londen heeft een man op een onbekend aantal mensen ingestoken. Er zijn meerdere gewonden. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. De verdachte, die een nepbomvest droeg... is op de Londense London Bridge doodgeschoten door agenten. De politie gaat uit van een terreurdaad... maar wil nog niet speculeren over het motief klimaat-eurocommissaris Timmermans gaat zich sterk maken voor een kilometerheffing in heel Europa. Ook wil hij driekwart van het wegvervoer verplaatsen naar het spoor en het water. Dat staat in zijn conceptplannen die in bezit zijn van de NOS. Daarin staat ook dat de uitstootrechten van de luchtvaart drastisch worden ingeperkt. En ook zal het wegvervoer zal moeten betalen voor de uitstoot. En verder komt er een zogenoemd bosherstelplan... en moeten landbouw milieu- en klimaatvriendelijker worden. Wat dat inhoudt is nog niet uitgewerkt. En het weer vanavond en vannacht minder eh, regen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen alleen bij zee nog wat buien. Verder blijft het droog en is er ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 7. Zondag iets meer bewolking en hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan nog op de A1 naar Amsterdam bij Diemen 4 kilometer... met een kwartier oponthoud na een aanrijding. Op de A4 richting Den Haag voor Dorp 12 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is drie kwartier... En een aanrijding op de A9, Diemen richting Alkmaar...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 Okay. Er zijn dames in het tent en mijn zakken zitten goed. Ja. We knallen wat flessen en de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend. Ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, Ja, welkom dames en heren bij een nieuwe eh, ZFM Het Weekend in. Het programma wat jou in de stemming brengt eh, voor het weekend. Eh, met een supervet weekend natuurlijk. En de komende twee uur krijg je van mij de 40 beste danceplaatsen van deze week. En natuurlijk wat uitgaantips. En wat is er trending op Twitter? Natuurlijk in het weerbericht komen we voor de komende twee dagen. Mijn naam is Bastiaan Toornent. En ik ben jullie presentator tot 9 uur. allemaal in goed. Oh, wat weekend. Nummer, nummer 40, 40, 40, 40, 40, 40. Ja, dames en heren. Vorige week nog 134. Nu naar 40 gezakt. Martin Garrix met Home. Ja, dames en heren. En dan komt hij weer. Dat is Jack. Wiz en omloud. Met Ecstasy. Ecstasy. dames en heren. En dat is dan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Credo van Sievert op 38. Шум от пленки кассет Обратный билет Молча уйти Так будет проще всем Lekker plaatje. Пишем кратко, непонятно Причесался свою правду На пол жемчуг мне не легче Этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек Это так абстрактно это бабочки эффект Каждому по факту Рядом нужен человек naar ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, eh, dan gaan we natuurlijk even naar het weerbericht voor deze, dit weekend. Nou, vanavond is het nog vooral plaatselijk bewolkt. En het wordt ongeveer zo'n 6 graden. De luchtvochtigheid zit op zo'n 73 en de windkracht is rond 24 km per uur. Er is geen neerslag. En dat lijkt erop dat het morgen ook niet zo is. Morgen overdag 7 graden. En s'avonds daalt het kwik naar 1 graden. Ook dan is het plaatselijk bewolkt. En er is slechts een neerslagkans van maar 10%. De luchtvochtigheid is wel iets omhoog gegaan. Naar 80%. Maar de wind zal weer wat minder hard waaien. Dan zondag. Dan wordt het wel helemaal bewolkt. Het zonnetje komt niet tevoorschijn zondag. Overdag is het 5 graden. En s'avonds wordt het 3 graden. Ook dan hebben we maar weinig kans op regen. Slechts 10% kans. Maar de luchtvochtigheid stijgt wel weer naar 88%. Volgende week verder zal het eh, redelijk blijven. Ik zie veel zon, maar overal wel plaatselijk bewolkt. Het wordt niet heel erg warm, maximaal 9 graden in de hele week. Maar ja, het is tenslotte ook bijna winter. Dat was het weer eh, echt. dan gaan we snel verder. Nummer, nummer 37. Vorige week was hij er ook al. Never be alone. van David Guetta en Morton. We'll find a place and we'll build a home and we'll live 36. You do me, I do you. Feed me lies and we'll find the truth. Feel the light, numb the pain. Kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through. Confidence looks good on you. chasm will find the truth 35. Jonas Blue en Harvey met Jonger. We'll be a million miles away, waking up on Monday morning. Wish it was Saturday, kids screaming out, no warning. This will be a distant memory, I can hear the future calling, let it wait. Cause you know that we got time to get ourselves together We got time for us So baby let's waste our time like we'll be young forever Stay forever young When we were 17 Feels like just yesterday Living a lucid dream Those years just fall away One day yesterday. Let's always be my fantasy Even when we grown up, know that I love you better than today One day we'll be dancing slowly But for now I'll make it rain I can see the future call it. let it wait Cause you know that we got time to get ourselves together We got time for us So baby let's waste our time like just yesterday Living a lucid dream Those years just fall away One day we'll Ja, dames en heren, zijn we bij Fisher met You Little Beauty. Vorige week nog op 31. Zijn van de betere binnenkomers, maar toch nu alweer gezakt. Drie plaatjes op 34. binnenkomen Sam Veld met Winter Wonder. Ja, zelf vond ik dat niet zo'n goed plaatje. Maar de volgende wel beter. Harder! Van Jack Jones. Helaas wel negen plaatsen gezakt. You should know when you think you've done enough. Can you love me harder? Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? Cause you know I need that. take it to the front. Maybe take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know I need that Put in work and don't give up Then you love me harder Cause you know I need that Boy, if you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told you. Boy, you got me on the edge, and now I'm getting close. You should know. U luistert naar ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nummer, nummer 31. 31. 31. 31. 31. Magnificence en Seven Skies met The Drill. En dan gaan we even vaart maken. Nummer 30. Natuurlijk. Staat deze er ook nog steeds in? Help me put my mind to rest. SOS van de Avicii.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 Maar we gaan hem natuurlijk niet helemaal laten luisteren. If I had a deze staat er ook alweer een tijdje in. All Around the World. Van Rehab. En A Touch of Class. That I have never heard, I don't know what to say Oh, not another word, just la la la la la It goes around the world, just la la la la la It's all around all around the world.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 Nummer 25. Ja, en dan zijn we bij de laatste vijf platen aanbeland van dit uur. Deze plaat duurt in totaal wel 8 minuten. Maar we zullen hem iets verkorten. Het is Push. Met Universal Nation. ja, 24 deze week. Yes. Opaya met Soldier. Een echte dansplaats. 23. Nummer, nummer 22. Ja, dan ging het even fout. Nummer 23 was natuurlijk Fisher met Losing It. Maar die hebben we vorige week al gedraaid. Dus deze week. Geno Silvo en Movalk met You Got The Love.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 Put up in a, put up in a, put up my style. Turn up in a put up my style. zit het eerste uur van ZFM het weekend in er alweer op. Maar blijf luisteren, want het is in het tweede uur geef ik je nog tips om uit te gaan. De hoogste nieuwe binnenkomer en deze week een nieuwe nummer 1. Dus na het nieuws zijn we weer terug om jou goed in het weekend te helpen. Nu luister je nog even naar nummer 20 van deze week. Losing It van Fisher.